en een voorspoedige start. moet met het RWS Journaal. De VN maakt zich grote zorgen over mogelijke executies van burgers in de Syrische stad Aleppo de afgelopen dagen. Het Syrische leger en bondgenoten zouden zich daaraan schuldig maken tijdens de herovering van Aleppo. Volgens het Syrische regime is inmiddels vrijwel de hele stad heroverd op de rebellen. Het is onduidelijk hoeveel opstandelingen en burgers er nog zijn in de stad. PSV betaalt zeker acht topspelers meer dan een miljoen euro... terwijl de club in 2011 beloofde dat de salarissen niet boven een miljoen uit zouden komen. Dat blijkt uit stukken in handen van NRC. PSV stelde een salarisplafond in na de financiële redding door de gemeente Eindhoven. De club zegt dat NRC de verkeerde conclusies trekt... maar wil vanwege geheimhouding verder niet reageren. Donald Trump blijft in de staat Wisconsin de winnaar van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Een hertelling die was aangevraagd door de Groene Partij levert hem nog 131 stemmen meer op dan bij de oorspronkelijke uitslag. De Groenen hadden een hertelling gevraagd omdat de stemcomputers mogelijk waren gehackt. Het hertellingsverzoek in twee andere staten is tegengehouden door de rechter. De arbeidsomstandigheden bij de bouw van de WK-stadions in Qatar zijn volgens Amnesty International nog altijd niet in orde, ondanks aanpassingen in de arbeidswetgeving in het oliestaatje. Buitenlandse werknemers blijven volgens de mensenrechtenorganisatie kwetsbaar voor misbruik en uitbuiting. Amnesty roept voetbalbond FIFA op in te grijpen. Het WK wordt in 2022 in Qatar gehouden. De afgelopen twee jaar is het aantal vrouwen met betaald werk niet gestegen. Van vrouwen tussen de 20 en 64 heeft nu 71% werk. Staat in de emancipatiemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het CBS. Volgens de onderzoekers zijn de cijfers te verklaren door de economische crisis. De overheid wil dat meer vrouwen economisch zelfstandig worden. Het weer, de regen trekt vanochtend weg, waarna het vrijwel overal droog is. Later op de dag gaat het opnieuw regenen en het wordt vandaag een graad of acht.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 sorry for stuur je allemaal fijne...